tussen vier muren stil moeten leven. Alleen met zijn gedachten, zijn verdriet en ook zijn hand. Tegen de maatschappij die hem nooit echt de kansen heeft gegeven. Die nodig zijn het leven maar het is nog niet te laat. Geef op die ene man daar in de eenzaamheid, de kans waar iedere mens het recht op heeft. Want hadden wij ook ooit diezelfde fout gemaakt, misschien had u dan zelf die eenzaamheid beleefd. En ziet alleen een streepje blauwe lucht de enige verbinding met het vrije leven. Hij denkt aan zijn gezin, die hij alleen daar achterliet. Kijk naar een foto aan de muur, die hem weer hoop geeft op het leven. Toen laat ons hem vergeten. fout gemaakt. Misschien had u dan zelf die eenzaamheid bereed. 前客於兜周，啲應參吃佢嚟。